Ambtenaren kunnen sinds half twaalf vanochtend hun computer niet meer gebruiken en niet meer bellen. Wie voor een vergunning of paspoort naar het stadhuis komt... krijgt het verzoek een andere keer terug te komen. Alleen vakantiegangers die een nieuw paspoort komen afhalen... omdat ze dat meteen nodig hebben, worden geholpen. Klokkenluider Edward Snowden mag voorlopig in Rusland blijven. Hij heeft, voorlopig, hij heeft volgens zijn advocaten een verblijfsvergunning voor een jaar gekregen... en is inmiddels vertrokken van de luchthaven in Moskou. Hij zit nu op een geheime locatie. Snowden wil uiteindelijk doorreizen naar een land in Latijns-Amerika. De VS wil hem berechten voor onthullingen over de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. E. Veel werkgevers doen te weinig tegen extreme hitte op de werkvloer. Dat concludeert FNV Bondgenoten uit de klachten die zijn binnengekomen bij een online meldpunt. De meeste gingen over fysieke klachten zoals concentratieverlies. Bijna 50 mensen zeiden dat ze waren flauwgevallen door de hitte. Maar er zijn volgens de bond ook goede werkgevers die bijvoorbeeld extra pauzes inlassen. De omstreden Russische wet die homopropaganda verbiedt... is ook van kracht tijdens de Olympische Spelen in Sochi. Dat heeft de Russische minister van Sport gezegd. Hij wil atleten tijdens de winterspelen volgend jaar op het matje roepen... als ze homoseksualiteit propageren. De minister reageert ermee op een verklaring van het Internationaal Olympisch Comité. Dat garandeert juist dat atleten en bezoekers van de Spelen niet worden gediscrimineerd. Sportkoepel NOC-NSF vindt het onacceptabel dat Rusland de omstreden homopropagandawet wil handhaven. Chef de mission Maurits Hendricks noemt het een groot probleem. Hij wil niets zeggen over een eventuele boycott van de Spelen. Het weer, vanavond blijft het lang warm, morgen opnieuw een zonnige dag... En nog warmer dan vandaag, 32 tot 35 graden landinwaarts. Op het strand een paar graden koeler, met later op de dag wat wind van zee. S'avonds kans op stevig onweer.